Ek met het NOS-journaal. Het dodental na een explosie van een tankwagen in Mexico-stad is opgelopen tot 25. De vrachtwagen, die 50.000 liter vloeibaar gas vervoerde... kantelde vorige week op een snelweg en ontplofte. Zo'n 30 voertuigen vlogen daarbij in brand. Volgens de Mexicaanse autoriteiten liggen nog 21 mensen in het ziekenhuis. Onder de doden is ook de vrachtwagenchauffeur. Uit een eerste onderzoek bleek dat hij te hard reed. De VS heeft opnieuw een schip uit Venezuela aangevallen... waarmee volgens president Trump drugs werd gesmokkeld. Bij de aanval zouden volgens hem drie doden zijn gevallen. Het is de derde keer in een maand tijd dat de Amerikaanse luchtmacht aanvallen uitvoert... op schepen die vanuit Venezuela drugs zouden vervoeren. President Trump zegt dat deze militaire acties nodig zijn... om de drugsmokkel naar de Verenigde Staten tegen te gaan... Hij wil ook de Venezolaanse president Maduro laten arresteren... omdat hij volgens Trump samenwerkt met drugskartels. Rusland ontkent dat drie straaljagers gisteren het luchtruim van Estland zijn binnengedrongen. Volgens het Russische ministerie van Defensie vlogen de toestellen volgens schema... en volledig in overeenstemming met internationale regels voor het luchtruim. Vanwege de schending heeft Estland de NAVO-lidstaten bij elkaar geroepen voor spoedoverleg. Omwonenden van de legale wietkweker in Hellevoetsluis hebben brieven gekregen... waarin het lijkt dat ze compensatie krijgen aangeboden. De gemeente waarschuwt dat de brieven nep zijn. Onlangs oordeelde de rechter dat de wietkweker de stankoverlast in Hellevoetsluis moet beperken. In de brief staat een QR-code waarmee omwonenden ter compensatie voor de overlast... twee voorgedraaide joints en vouchers van 125 euro voor hotels wordt beloofd...